Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Opnieuw lange rijen bij testen voor toegang. Ook dit weekend hebben weer veel mensen zin in een feestje. Dit weekend zijn de eerste buitenfestivals. Dat is te merken bij teststraten in bijvoorbeeld Brabant en Noord-Holland. Toch verwacht minister De Jonge niet dat er weer zoveel problemen zijn als vorig weekend toen zo'n 250.000 mensen een test deden. 1% daarvan die kreeg zijn testbewijs eh, te laat of zelfs niet. En dat is natuurlijk niet goed, hè, want dat heeft voor heel veel mensen toch eh, ja, gewoon irritatie gegeven. Voor ondernemers zoals dat balen. Maar er hebben heel erg veel mensen hebben een heel mooi weekend gehad vorig weekend. En ik hoop ook dit weekend. De jongen doet ook nog een oproep aan organisatoren van feestjes. Check niet alleen de QR-code, maar ook iemands ID-bewijs. Vorig weekend werd er nog behoorlijk gesjoemeld met die QR-codes. Standbeelden van Queen Elizabeth en Victoria zijn van hun sokkel getrokken in de Canadese stad Winnipeg. Er is veel boosheid in Canada nadat er massagraven bij christelijke kostscholen zijn gevonden. Kinderen werden gedwongen zich aan te passen aan de Europese cultuur op die scholen. Ze werden mishandeld en velen stierven en werden dus in die massagraven gestopt. Ook de Britse vorsten krijgen dus kritiek. Canada is een oude Britse kolonie. Een bij waarvan werd gedacht dat hij was uitgestorven, is er weer bij. En dat is prima volgens onderzoekers. gaat om de waddenviltbij. Die is weer gesignaleerd op Tessel. Het beestje is kwetsbaar, legt zijn eitjes in het nest van een andere soort. De hoop is nu dat de bij op meer plekken nog leeft. En als je van snoepjes houdt, dan heb je geluk dat je niet in het Verenigd Koninkrijk woont. Want daar heb je binnenkort misschien pech als je snoep uit het schap wil vissen van... De snoepfabrikant is bang voor een snoeptekort door het tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Aan de overkant van het kanaal is het tekort aan truckers inmiddels opgelopen tot 60.000 door corona. Er zijn minder rijtests gedaan in de pandemie en dat nekt Haribo nu. De oplossing voor nu is, de persiken, gummibeertjes, kersen en banaantjes krijgen voorlopig geen kortingstickers, zodat er voorraad blijft. Heb ik het weer nog. De zon breekt op steeds meer plekken door. Het wordt 18 graden aan zee, 23 in het zuiden. Morgen dan is het vrij zonnig en warm. En zondag heb je meer kans op regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is het nog relatief rustig op de wegen. Je hebt wat vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen bij Brezandijk.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 Lazy pulling daisies it do be past three. A lion in the morning sun. One day I'll get back and sit in my chair. Lion in the morning sun. making him the about all the grass between your toes. It's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these upper gravies for a drink? Whoa. whoa. to my brain. Lying in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain. Lying in the morning sun.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 Whoa. home Then what do I go where I came from I haven't seen the coast for so long They got them here But they're not the same I never know Know if I left too soon and too young The people there who taught me so much That they get old they know this face.